Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In België hebben negen Nederlanders celstraffen gekregen... voor verschillende aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. Twee Nederlanders kregen vijf jaar cel... omdat ze per ongeluk het huis van een bejaarde vrouw opbliezen. Waarschijnlijk moesten de daders eigenlijk het huis van de ex van een drugscrimineel hebben... even verderop in de straat. Bij dat huis was het een paar dagen later alsnog raak. Antwerpen is de kookhoofdstad van Europa. In de haven van de Belgische stad wordt steeds meer cocaïne onderschept... en neemt het drugsgeweld tussen bendes toe. Mensen die in de buurt van Schiphol wonen ervaren steeds meer geluidsoverlast. Dat komt vooral door grote passagiersvliegtuigen en zware vrachtvliegtuigen. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport werden de afgelopen jaren gemiddeld vaker met kleinere en stillere toestellen gevlogen, maar blijft de inzet van grote toestellen voor problemen zorgen. En oplichters hebben een nieuwe truc bedacht. Ze doen zich voor als de Nationale Postcode Loterij. Daarvoor waarschuwt de politie in Zeeland. Scammers bellen hun slachtoffer op en zeggen dat ze een groot geldbedrag hebben gewonnen. Daarna krijgen ze eh, een e-mail als bevestiging. Door te klikken op een link in die mail weten oplichters op de rekening van de slachtoffers te komen. En na een maand lang vasten is het morgen zover. Wereldwijd vieren moslims dan al fitter. Veel lekkere hapjes dus na het eh, vasten. Maar dat is niet het enige. Dat hoorde mijn collega Ibrahim in de Kanaalstraat in Utrecht. nu is het vooral heel veel cadeautjes halen. En uh, koekjes bakken, opruimen, versieren. Eh, ik zie dat je al iets hebt gekocht. Wat zit daarin? Ik heb een Koran gehad voor mijn broertje. Die wilde hij heel graag. En nu ga ik op zoek naar iets voor mijn buurman. Ja, ook veel cadeautjes dus. Het weer. Vanavond en vannacht op veel plekken een bui. Het koelt af naar zo'n 8 graden.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 Ja. Hey, droom jij wel eens van Californië? Of, eh, ben je was geweest? Eh, nee, Californië nog niet. Orlando wel, hè? Eh, Orlando wel, ja. Want jij werkt voor Defensie? ja. Ja. En wat doe je nou zoal bij Defensie, zonder? Wat, sleutel jij allemaal daar? dat wat ik aan avionica spullen binnenkrijg op de afdeling, daar sleutel aan. Dus, wat zijn het voor spullen? Nou ja, alles wat vliegt bij Defensie, zeg maar. Oeh, jij bent vliegtuigreparateur. Eh, zoiets dergelijks. Ja, ja. En eh, dat gaat om eh, apparatuur wat aan boord is, wat heel belangrijk is. Hoogtemeters, snelheid, et cetera, et cetera. Heb je wel eens in zo'n in zo'n ding meegevlogen, in zo'n Starfighter? Nee, dat is technisch niet verantwoord. <laughs> Oh, kan er maar één in? Daar kan er maar één in. Oh, is dat zo? Ja, ja we oh. hebben wel twee zitters gehad hoor, maar nu niet meer. <laughs> Oh, oké. Hey, eh, Andy Williams. Ja. Wat is er met Andy Williams? Nou ja, die stond eh, op je lijst eh, van het Ja. Ja. Eh, maar daar had, jij, daar had je het vanmorgen ook nog over, toch? Of daar hadden wij het over. Ah, daar had jij het over, ja. Daar oh, had ik het over. niet dit nummer volgens mij, hoor. Maar... Omdat mijn, mijn vader, jouw opa, ja. die was daar grote fan van, hè? Mhm. Hij heeft natuurlijk een heel beroemd kerstnummer. The most wonderful time of the year. Ja. Dus hij heeft een hele warme stem. Hij, hij is er helaas niet meer, Andy Williams. Maar hij gaat ons eh, vanavond eh, verrassen met Quiet Nights of Quiet Stars. lekker bossa quiet nights and quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet nights and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window looking on the mountain mountains and the sea, how lovely. This is where I want to be, here with you so close to me. Till the final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only tragic joke have found with you the meaning of existence. Oh, my joke have found with you the meaning of existence. Oh, mm-hmm. Quiet nights, quiet stars. Nou ja, s'nachts is het eh, in ieder geval eh, bij ons in de straat, uh, Sander. Dat zal je gemerkt hebben nu een paar nachten bij mij verblijft. is het dus quiet? Ja, rustig. Rustig, ja. hè? Ja. Bloemendaal is überhaupt rustig natuurlijk. daar gebeurt nooit wat in Bloemendaal. Af en toe dan de vliegtuig is een duif voorbij. oh ja? Is de Kia, ja. Oh, is de Kia. <laughs> dat ben ik dan, hè? Ja. En dan ben ik onderweg naar de studio in Zandvoort. Daar kom ik graag en dan eh, draai ik heerlijke plaatjes bij Tussen App en Vloed. Luisteraar, daar luistert u nog altijd naar. Eh, we gaan iets draaien van eh, onze vriend Jaap Reesema. Want sinds het programma bestaat van de beste zangers... met het programma gepresenteerd door Jan Smit... en waar al heel veel Nederlandse bekende artiesten in de anime meegedaan...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 Ja. Ja, de lucht in ieder geval uh, vanmiddag en vanavond. Uh, een hoop storm, een hoop uh, wind. Maar het zou vanavond weer opklaren. En we gaan nog een mooie draai. Die heb ik je vanmiddag ook al laten horen... toen we bij mijn andere zoon Sven waren. Bij jou ja, mijn broertje. Je broertje. Uh, dan heb ik het over Douwe Bob. En die zongen het mooie klassieker. Oh, ja. De mooie klassieker Oh Danny Boy. Nou, die gaan we speciaal draaien.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 God weet wat ik, eh, hoe, hoe, ik het zou moeten handelen zonder jou. Ja. Wat ik eh, zonder jou zou zijn. Nou, uh, heb jij, ben je de keukenhof geweest, Sander? Ja, dat is wel een tijdje geleden, hoor. Ja, ja. mooi dag, hè? Ja, ja zeker. Heb je ook wel eens een kus van een roos gehad daar? Uh, nee, kan dat? <laughs> nou, je hebt van een tulp wel, maar van een roos niet. Nee, oké. Hebben ze daar geen rozen dan? Nou, ja, ze hebben er ook rozen hoor. Maar okay. ik weet niet of je daar een kus van kan krijgen. Oh, op die fiets. Maar van Ziel wel. Ja, oh. be a graying tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me.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 Ja. Seal, Kiss on a Rose. I'm sorry, Sander. I'm sorry. Oh, wat dan? Ja, nou, I'm, sorry. Oh, oké. Het spijtje. spijt je. Waarvoor? Ja, daarvoor. Ah, ik begrijp hem. I'm sorry, so sorry. Musics. hoor. Ja, dat hoor je ook. Heb jij wel eens van de liefde in april gehoord? De liefde in april? Ja. Nee, wel de liefde in mei. <laughs> in, en jullie in zij, hè? Ook. Ja, ja. klopt. Ja. Nee, maar eh, Pat Boone die heeft het over April af.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 suddenly bring showers, rain to grow the flowers for her first bouquet. Mister Mr. Pat Boone ook bekend van zijn Love Letters in the Sand. En dit was eh, April Love. Heb jij wel eens eh, sorry moeten zeggen tegen iemand, Sander? Eh, ja, vast wel. Had je er ook moeite mee? Mm, nee, niet altijd, nee. Nee, nou ja, maar toch... Elton John die heeft het erover dat sorry seems to be the hardest word. Ja, dat kan wel eens een moeilijk moment wezen. Ja. sorry seems to be the hardest word. Ja. Ja, wat uh, bij vloed eigenlijk eh, nooit zo mogen ontbreken... is eh, de groep ABBA. En die hebben best ook een aantal mooie ballads opgenomen. Waaronder One of Us, ABBA. denk een van jouw favoriete groepen toch? Dit is echt wel een van mijn favoriete bandjes. Ja. ja. Toto natuurlijk met eh, I'll Be Over You, zo heette het. We gaan naar Bon Jovi zonder. En die ah. heeft ook een mooie ballad opgenomen ooit.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 What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him. Put those words of mine. just one more try. We Bon Jovi, Always, doet mij eh, denken aan de tijd dat wij speelden in het eh, Stadscafé. Ja, Want er kwam in Haarlem. Ja, in Haarlem. Daar kwam het nummer ook regelmatig eh, voorbij. Dat uh, weet ik me nog wel te herinneren. Ja, ja, ja. ja. we gaan heel langzaam naar het einde toe. Nou, nee, nee niet naar het einde van ons bestaan. Oh, <laughs> ik. Het einde van deze twee uurtjes. Het einde van de, en morgenochtend, luisteraars, dan ben ik weer bij u terug. Om acht uur ben ik hier alweer in de studio. Ga ik de week weer doorzagen. ja, neem ik een hap. Ja, precies. <laughs> neem ik een handzaag mee. Oké. Eh, ja. En dan zeg ik eh, met Lionel Richie, hallo. Hallo? Hallo. Lionel? Hallo, bent u daar? Lionel? <laughs> ja, luie man af en toe, hè? Lionel Richie. oh. Ja. Dan moeten we gewoon even geduld hebben, luisteraar. Dan is het, het systeem is aan het laden. We hebben een beetje een trage computer en dan, eh, dan blijft hij wel eens hangen. Dan, eh, dan doet hij het gewoon niet. Nee, is hij wel bezig op de achtergrond? Ja, dan is hij bezig op de achtergrond. Ja. Uh, eens even kijken of ik wat een alternatief voor u heb, luisteraars. Want dit, dit kan toch eigenlijk niet. Het is, dat blijft te lang stil, hè? Dat blijft veel te lang stil, natuurlijk. Oh, oh komt Jan hoor. <laughs> Zou je hem hebben? Ja, we zijn even naar de wc, denk ik. Oh, okay. I've been alone with you inside my mind And in my dreams I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door.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 Dat je zegt van nou, dat moet ik nog even kwijt. Eh, wat viel jou op in het nieuws vanavond eigenlijk? In het nieuws? Ja. dat mensen zich buiten de overheid plaatsen. Heb je dat meegekregen? nee. Er zijn groepen Nederlanders, groepen mensen die zeggen dat ze niet meer dat ze autonoom zijn. En dat ze niet meer eh, vallen onder de wetten van de Nederlandse regering. Oh, dus oftewel, ze betalen niks meer. Ze betalen niks meer. Eh, de deurwaarder, eh, die, die, sturen ze weg. Ja. En maar ja, goed, dat, gaat natuurlijk niet lukken. Want er komt dan een massale politiemacht op af. En dan worden ze ja, uit huis gezet enzovoort. Dus ze schieten er niks meer op. Maar die ongehoorzaamheid die, die schijnt wel toe te nemen in Nederland. Ja, oké. Hm, dat is niet oké, maar... <laughs> nee, ik wou net zeggen. Eh, maar eh, dat neemt niet weg dat ondanks het feit dat die ongehoorzaamheid er is... bij mij, ik ben juist wel heel gehoorzaam... en ik kom morgen gewoon weer de week doorzagen. Ja, dus je komt weer terug. Ik kom weer terug. Ik denk dat jij daar ook een eh, liedje bij hebt dan of zo. Nou nee, dat, dat liedje wat ik nu heb, dat is heel wat anders. Oh. Ik ga mijn vrienden gedag zeggen. Ja, ja, ja.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 Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ja, maar eh, eh, eh, nou, komt het plaatje natuurlijk weer net niet uit. Heb ik nog 1 minuut 34 seconden over. <laughs> Dan ga ik niet helemaal vol kletsen hoor. Dan doen we een beetje de, de, de ware kleuren van Cindy Loper.